Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Weinig gejuich in Den Haag. D66 besloot vandaag toch te willen onderhandelen over een nieuw kabinet met de VVD, CDA en ChristenUnie. Precies, de partijen van het huidige demissionaire kabinet. D66 verkiest onderhandelen boven nieuwe verkiezingen, omdat de samenleving daar recht op heeft. Het betekent dat GroenLinks en PvdA niet meedoen. Jesse Klaver is teleurgesteld. D66 heeft ons inderdaad losgelaten, dat vind ik teleurstellend. Eh, want ze, ze beloofden een progressief kabinet. En dat wordt het nu niet. Het wordt gewoon een voortzetting van de oude hap van de afgelopen jaren. En de grootste oppositiepartij, de PVV, vindt het een belediging voor de democratie. Iedereen ziet dat ze elkaar totaal wantrouwen. En dan zouden ze na dat toeslagenschandaal en de rest zouden ze gewoon doorgaan. Alsof er helemaal niets is gebeurd. Ja, dat is een, een aanfluiting. Levenslang in de zaak van Sarah Everard. De Britse vrouw van 33 werd eerder dit jaar aangehouden door een agent... die zei dat ze de lockdownregels had overtreden. Hij ontvoerde haar, waarna ze werd verkracht en vermoord. De zaak zorgde voor grote protesten. Veel mensen gingen de straat op omdat ze vinden dat het voor vrouwen onveilig is in Groot-Brittannië. In de haven van Rotterdam is vannacht 1400 kilo cocaïne onderschept. Het spul zat verstopt in een container met cacao uit Colombia... die op weg was naar een bedrijf in Frankrijk. De handelaren ambtenaren die erachter zitten zijn dik 105 miljoen euro kwijt. Want de kook is inmiddels vernietigd. Eh, weer geen feestelijke ontvangst voor Sinterklaas in sommige gemeenten. Amsterdam haalt een streep door de traditionele intocht van de Goedheiligman. Ook Velsenbroek en Driehuis in Noord-Holland zien af van, een, van de ontvangst. En dat komt vooral door onduidelijkheid rondom de corona-check-app, legt deze organisator uit. Kindertjes die naar binnen willen, maar hun ouders hebben geen corona-app, moet je dan die kindertjes de deur wijzen? Zit dus een, een, kindervriend voor iedereen. En nou ja, ik wil daar niet eh, scheidsrechtje gaan spelen. Dat, dat gaat hem niet worden. Gemeenten in het hele land worstelen met de organisatie van de Sinterklaas-intocht door de coronamaatregelen. Het weer. Wat wolken, wat zon en het wordt een graad of 15. Aan het einde van de middag neemt de kans op een bui toe. En ook morgen valt de regen. Het wordt 16 tot 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is dicht bij knooppunt Rottepolderplein. Dat komt door een technische storing aan de brug over het zijkanaal C. En dat betekent file rijden vanaf Beverwijk met meer dan een half uur oponthoud. Een monteur is nu bezig om het euvel te verhelpen. Het loopt inmiddels ook vast op de A22 richting Velzen. Op de A10 is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid. Daar staat file tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amsterdam over Amstel 5 kilometer met een half uur vertraging.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 Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la esquina sazón? son sonaría. Ah. ¿Quién pensando, me no a dormir. 106.9 more than likely all she want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay.